Zit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nederlandse leger zou moeten investeren in wapenuitrusting voor drones. Daarvoor pleit de commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim in Nieuwzuur. De Tweede Kamer gaat morgen beslissen of de militaire Reaper drones uitgerust mogen worden met wapens. Eichelsheim noemt dat een logische stap nu het oorlog is in Oekraïne. Dat vraagt volgens hem om eenheden die snel inzetbaar zijn. Investeren in tanks is niet nodig, denkt hij. Duitsland stopt nog dit jaar met het importeren van olie uit Rusland. De olieimport moet in de zomer zijn gehalveerd en aan het einde van het jaar tot nul zijn teruggebracht, zegt minister Baerbock van Buitenlandse Zaken. Duitsland haalt nu ongeveer 25% van zijn olie uit Rusland en ongeveer 40% van zijn gas. Over de gasimport zei Baerbock niets. De Nederlandse waterkwaliteit is niet op orde. Minister Harbers van Milieu schrijft aan de Tweede Kamer dat Nederland de Europese doelen voor waterkwaliteit niet gaat halen. Dat kan leiden tot boetes, ook kunnen projecten stil komen te liggen. Harbers waarschuwt voor potentieel ingrijpende gevolgen. Hij verwacht niet dat hele sectoren op slot moeten, zoals bij de stikstofcrisis. Volgens Harbers zijn de maatregelen die tegen de stikstofuitstoot worden genomen ook voordelig voor de waterkwaliteit. De Joke Smitprijs is gewonnen door coach Agnes Samuel... voor haar bijdrage aan vrouwenemancipatie. Samuel coacht politici met een migratieachtergrond. Volgens de jury is zij voor veel zwarte vrouwen in de politiek een lichtend voorbeeld... De Joke Smitprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt... en bestaat uit een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk.